Steeds meer auto's zijn uitgerust met sensoren... waardoor er minder parkeerschade is. Het totale schadebedrag is wel gestegen. Dat komt onder meer door de hogere zorgkosten. Een Russin die in Amerika verdacht wordt van spionage... heeft een deal gesloten met het Amerikaanse Openbaar Ministerie. Het blijkt uit rechtbankdocumenten. Maria Butina werd afgelopen juli opgepakt. Volgens de Amerikaanse justitie probeerden ze te infiltreren... in politieke organisaties en de wapenlobby. De Verenigde Staten stellen sancties in tegen drie hoge officials uit Noord-Korea... vanwege ernstige mensenrechten schendingen. Eén van hen is de belangrijkste adviseur van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Sinds de ontmoeting tussen Kim en president Trump in juni... zijn de betrekkingen flink bekoeld. Veel meisjes in de derde klas van de middelbare school... presteren beter dan op basis van hun schooladvies werd verwacht. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De meisjes doen het ook beter dan de jongens. De hersens van meisjes zijn op die leeftijd, zo rond hun vijftiende... verder ontwikkeld dan die van jongens. Zeker 13 grote gemeenten gaan met oud en nieuw experimenteren... met vrijwillige vuurwerkvrije zones, dat schrijft de Volkskrant. Het gaat om een proef waarbij inwoners zelf hun straat of pleintje vuurwerkvrij verklaren... en ook daarop toezien. Gemeenten hopen zo de overlast en de risico's van vuurwerk verder terug te dringen... zonder al te veel geld uit te geven. Het weer. Eerst kan er lokaal nog een buitje vallen. Verder blijft het vandaag bijna overal droog... en krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Het wordt zo'n 7 graden. Komende nacht kan het een paar graden vriezen.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 say, Sister Susie sitting on a thistle. Gosh, oh gee, how happy I'd be if I could only whistle. So all I want for Christmas is my two front teeth. står det De dag dat jij verdween, bracht kilte om me heen. Ik wil zo graag bij jou, bij jou, bij jou. Oh, oh, oh, oh. Al ben je niet bij mij, toch voel je zo dichtbij. Oh, Niets dat zomaar verdween, dwars door de muur. find my way back, back to summer paradise.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 I'll have a blue Christmas, that's certain. And when that blue heartache starts hurting, you'll be doing Christmas of white, but I'll have a blue, blue Christmas. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue thinking about you.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 I got a rocket for the globe. Bomb the disco. Fill it up with love and then I watch it explode. If you love it like I love it en stuur je allemaal fijne dagen en...